van 6 uur. Dit is Maud Schreurs met het NW migranten om het leven gekomen tijdens hun reis naar een ander land. Ruim 1500 meer dan in 2015. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn de meeste overleden toen ze de Middellandse Zee probeerden over te steken. Het gaat om voorlopige cijfers omdat lang niet alle lichamen worden gevonden en geteld. De man uit Meppel die tijdens Oude Nieuw om het leven kwam door vuurwerk... wilde kijken waarom een stuk vuurwerk niet afging. Dat zegt de politie na gesprekken met getuigen en familie van het slachtoffer. Het vuurwerk ging alsnog af in het gezicht van de 54-jarige man. Hij overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Bij een botsing tussen een trein en een auto bij een spoorwegovergang in het Brabantse Nuland is de automobilist om het leven gekomen. Zijn auto kwam onder de trein terecht en werd een stuk meegesleurd. De bestuurder was op slag dood. Het zou een man van 41 uit Os zijn. Het kademie heeft voor vannacht voor het hele land code oranje afgegeven. Er is grote kans op gladheid. Vanavond laat trekt vanuit het westen sneeuw over het land... die later mogelijk overgaat in ijzel. Naar verwachting is de gladheid pas morgenmiddag voorbij. Ook winterweer in andere delen van Europa. In het zuiden van Duitsland vroeg het vannacht 26 graden en ook in Zwitserland en Oostenrijk is het koud. En de ANWB waarschuwt voor problemen op de wegen naar de wintersportgebieden. Dit weekend komen er zo'n 100.000 Nederlanders terug van vakantie. Die krijgen te maken met extreme kou, sneeuw en gladheid. Ook worden lange wachttijden verwacht bij de grensovergangen tussen Oostenrijk en Duitsland, waar vanwege de vluchtelingencrisis controles zijn. De ANWB houdt ook rekening met meer autopechgevallen... omdat accu's niet tegen de extreme kou kunnen. Het weer eerst nog droog, maar vanaf vanavond laat gladheid door sneeuw en mogelijk ijzel. Morgenmiddag gaat het in het westen dooien. En dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Sveen en Zoeterwoude Rijndijk staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Ja, welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door. Oftewel Hans zonder zijn vrienden. Maar we gaan er toch weer een gezellig tweede uurtje van maken. En wat krijgt u te horen? In ieder geval krijgt u het weer voor het komend weekend. En het wordt glad en gaat sneeuwen, dus pas op. uiteraard komt de groenteboer ook nog eventjes langs. En die gaan ons weer een lekker stampotje voorlezen. Maar we gaan heel veel lekkere muziek draaien. En wat nieuwtjes over ons dorp Zandvoort. so I can watch you play. januari is het weer zover. Dan is er weer een nieuwjaarsconcert in de kerk. En het begint om half drie. Vanwege het tienjarig jubileum is het thema van dit jaar feest. De deelnemers zijn dit jaar de Zandvoortse Mannenkoor... het Zandvoortse Vrouwenkoor, de Beachpopzingers... Musical In, de Wapenzangers van Zandvoort... muziekschool A New Wave met singer-songwriter Bas Romein... salsa band La Sanora, van den Berg... en de prestatie wordt zoals altijd gedaan door de voorzitter van de SNR, Irene de Jager. Ook dit jaar wordt het concert weer gehouden in de Rooms-Katholieke kerk Sint Agatha. De kerk zal geopend zijn om twee uur en het concert begint om half drie. De intree is gratis en de locatie is Grote Krocht 45.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 Het is de groente die het hem doet. Vandaag in de Groenteman bloemenkoolstampot met radijsjes. Wat heb je nodig voor dit lekkere recept? Een kilogram kruimige aardappelen, zout en peper, een bloemkool in roosjes, 100 ml melk, 25 gram boter, 100 gram geraspte jonge blege kaas, een half bosje radijsjes in dunne plakjes. Zes takjes verte peterselie, fijn gehakt. Stampot! Hoe ga je te werk? Schil de aardappels, was ze en snijd ze in stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met flinke laag koud water... met zout afgedekt in circa 20 minuten gaar. Voeg de laatste 10 minuten de bloemkoolroosjes toe. Giet de aardappels en de bloemkool af. Zet de pan nog even terug op laag vuur... en stoom de aardappels in ongeveer een halve minuut droog. Voeg de melk en de boter toe. Breng aan de kook, zet het vuur uit en stamp de aardappels met de stamper tot een stevige puree. Schep de geraspte kaas erdoor en vervolgens de radijsjes. En ook nog de peterselie. Proef en breng pittig op smaak met peper en eventueel wat zout.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 Amsterdamse meezinkmiddag. 8 januari aanvang om 4 uur. Kom, kom die middag naar Rebel voor een heuse Amsterdamse meezingavond. Middag, sorry. Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. Geef mij maar Amsterdam, Piketanessie en ga zo maar door. Een gezellig middag dus. We starten om 4 uur en de locatie is Rabbel, Kerkplein nummer 7. En het telefoonnummer is 023 822 022 No. deze voorstelling door Wapperkids. 11 januari aanvang om half tien en het duurt ongeveer tot half twaalf. De Wapperkids komen voor boekstart. Lezen met je baby naar de bibliotheek van Zandvoort. Op woensdag 11 januari gaan ze actief voorlezen met gebaren... en hebben heel veel boekjes bij zich. Baby's, ze, peter, peuters en ouders mogen lekker meedoen. Het voorlezen is gratis bij te wonen, maar reserveer wel een kaartje... want het aantal plaatsen is beperkt. Op woensdag 11 januari luiden we samen met de Wapperkids het nieuwe jaar in. Loop gezellig binnen tussen half tien en half twaalf. Deze ochtend wordt georganiseerd in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg en het Consultatiebureau. Meer informatie via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl of Boekstart en Wapkids. En de kosten gratis. De locatie is Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Louis Davids Carré nummer 1. Telefoonnummer 023 511 5300 en de website is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl I've been told by living like a star Hotel to rich champagne and caviar try to sell your body and your soul. It's the price you pay. Westkust weerbericht. Na een fraaie donderdag met veel zon volgde een koude nacht... met heel veel plaatsen matige vorst. Ook vandaag overdag bleef het koud... en geen hogere temperaturen dan ongeveer min 1 graad. Er was dan ook een grote kans op een ijsdag in de regio. Het weerbeeld kenmerkte zich met vrij veel wolken... maar van de scheen ook nog af en toe de zon. Het bleef droog en er waaide een zwakke tot een matige zuidoostenwind. Vanavond is het bewolkt en later vanavond en in de komende nacht gaat het enige tijd licht sneeuwen. De sneeuw gaat later in de nacht over in regen... en met de temperaturen rond het vriespunt geeft dat een grote kans op gladheid en ijzel. Morgen is het bewolkt en er valt wat lichte regen met aanvankelijk kans op ijzel. Uiteindelijk komt de temperaturen boven nul uit. Maar de verschillen tussen de weermodellen zijn groot. Het Europese model laat al snel de temperatuur stijgen... en van gladheid is al snel geen sprake meer. Maar de Amerikaanse daarentegen laten de temperatuur... tot ver in de middag rond het vriespunt... net dus aanhoudende kans op gladheid. Het blijft dus uitkijken morgen voor eventuele gladheid. Na morgen is het, weer, het weervallig weer van elke dag weer kans op regen en enkele buien. De temperatuur ligt ruimschoots boven de nul... met de kwikstanden van zo'n 7 tot 8 graden. Al dus Rico Schreuder. Where it began I can't begin to knowing But then I know it's growing strong was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me touching you the night and it don't seem so lonely we fill it up with only two and when i hurt hurting runs off my shoulders how can i hurt when holding touching warm, reaching out, touching. Comedy Night op 8 januari van 8 tot 11. Zandvoort Lacht. Open Mic Comedy Night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavonden...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 On Blueberry Hill, when I found you. came true. The wind in the willow plays love's sweet melody. kerstboomverbranding dit jaar is 11 januari en de aanvang is half uur half acht s avonds. De kerstboomverbranding is dit jaar 11 januari op het strand ter hoogte van de Schuitengat. Doorgang achterzijde Dirk van de Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen tot 11 januari ingeleverd worden tussen 1 en 4 bij de remise aan de Kameling nummer 20 of bij het Schuitengat. Voor elke boom die u, die u inlevert krijgt u 25 cent en een lot en er wordt 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend. In de Zandvoortse Courant en op de gemeentelijke website. Amsterdamse Waterleidingduinen. Tussen Zandvoort en Noordwijk liggen de 34 hectare grote Amsterdamse Waterleidingduinen. Het afwisselende gebied wordt internationaal beschermd door het Europese natuurnetwerk Natura 2000 en is geliefd bij het publiek. Bijna 1 miljoen bezoekers volgen hier jaarlijks een fraaie wandelroute, spelen in het bos en duin, gaan mee op de excursies of fotograferen er bijzondere dieren en planten. Wie wil struinen, mag van de paden af. Dat is uniek in Nederland. De Amsterdamse waterleidingduinen is ook de belangrijkste drinkwaterbron voor Amsterdam. Dat zie je aan de toevoersloten, infiltratiegeulen, stuwtjes en waterwinkanalen... die beheerder waternet gebruikt voor de drinkwaterproductie. Ondergronds en in de kanalen ligt een voorgezuiverde zoetwatervoorraad van elke maanden... Via verzamelbekken de Oranjekom gaat de grondstof voor nabehandeling naar natuurzuiverstation Leiduin. Daar produceert Waternet dagelijks circa 260.000 kubieke meter drinkwater. Natuurbescherming, recreatie en waterwinning gaat in de waterleiding Duinen hand in hand. Door goed voor de natuur te zorgen stelt Waternet de waterwinning veilig. Natuurbeheer wordt bekostigd Voornamelijk uit de drinkwaterinkomsten. Zandvoort rijdt door van deze vrijdag zit er weer op. Ik wens u een heel prettig weekend en kijk alsjeblieft uit met de gladdigheid. Het wordt heel glad, dus pas op. Ja, en ik wens u een heel prettig weekend. Dat had ik net al gezegd, maar toch nog een keer een heel prettig weekend. En graag gezond weer op morgen. En luister, gaat u gewoon luisteren straks naar de uitzending van de nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort. En die wordt rechtstreeks uitgezonden op CFM.